Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Oh, ik weet wel dat ik nou mezelf nep. Want er zijn geen beestjes. Maar ik zie beestjes om me heen. dekels, in mijn kussen, kijk maar. In mijn oren, in mijn neus en in mijn haar. En ze lopen steeds door elkaar. Beestjes, beestjes. Hele legers lopen daar over de grond. Kijk, ze rukken op langs het plafond. En de kamer draait maar in het rond. Oh wat ik zie als ik gedronken heb. Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Beestjes, beestjes. Langs de drempel in een hele lange rij. Door de sleutelgaten komen zij erbij. En ze kijken allemaal naar mij. Beestjes, beestjes. Blauwe, gele, rode, alles zit erbij. Likken waar het komen, zij steeds dichterbij. En ze loeren allemaal op mij. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes zo veel beestjes om me heen. Ze komen zelfs als ze komen heen met duizend beestjes. Allemaal beestjes om me heen.